hoe de veiligheid van de Groningers is meegewogen bij besluiten over de gaswinning. De gevaren van gaswinning zijn lange tijd ontkend. Er zijn 14 onderzoeken gedaan naar de gaswinning, nog nul naar de veiligheid... zegt voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad. De raad volgt de ontwikkelingen sinds het staatstoezicht op de mijnen begin vorig jaar zei dat onverminderde voortzetting van de gaswinning zou leiden tot meer en zwaardere aardbevingen. Bij een brand in een bejaardenhuis in de Canadese provincie Quebec zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en negen mensen gewond geraakt. Er worden nog 27 mensen vermist. Alle bewoners van het huis zijn 85 jaar of ouder. Het seniorencomplex stond meteen in lichte laaien omdat het van hout was en de brand rond middernacht uitbrak. Het vuur werd aangewakkerd door de harde wind. De oorzaak van de brand in Canada is nog onduidelijk. De regering van Zuid-Soedan en de rebellen hebben na drie weken onderhandelen een wapenstilstand gesloten. Afgesproken is dat de gevechten binnen 24 uur worden beëindigd. Wat op 15 december begon als een politiek conflict tussen president Salva Kiir en zijn voormalige plaatsvervanger Riek Machar liep uit op een stammenoorlog tussen de Dinka van de president en de Nuer van zijn vroegere plaatsvervanger. De Verenigde Naties spreken van een afschuwelijke mensenrechtenramp waarbij beide partijen zich schuldig maken aan onder meer massamoord, illegale executies en seksueel geweld. Er zouden meer dan 10.000 doden zijn gevallen. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht. Het weer nevelig, periode met regen. In het noordoosten mogelijk natte sneeuw. In Groningen gaat het in de loop van de nacht vriezen. Morgen vrijwel droog met soms zon en net als vandaag tussen de 1 en 7 graden. In het weekend enige tijd regen met in het noorden en oosten mogelijk sneeuw met vorst in Groningen. Dit was het... Zandvoort. Tussen app en vloed live. Donderdagavond. Tussen de klok van 10 en 12 uur. Live gepresenteerd door Charles Duif. Fijn dat u luistert, luisteraars. Welkom uh, inderdaad bij twee uur tussen app en vloed live bij ZFM Zandvoort. Ga gauw van start. You give your hand to me And then you say hello And I can hardly speak My heart is beating so And anyone can tell You think you know me well. Well, you don't know me. Mm. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, oh, oh I'm just a friend that's all I've ever been Cause you don't know me For I never knew the art of making love Though my heart aches with love for you Afraid shy, I let my chance go by. A chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy never know The one who loved you so Well, you don't know me say goodbye I watch you walk away Beside the lucky guy Oh, you'll never know The one who loves you so You don't know your soul Well You don't know me Onmiskenbaar Michael Bublé met You Don't Know Me. Mensen gaan er maar lekker voor zitten hoor, want ik heb weer zulke mooie muziek voor u meegebracht. Maar eh, niks Spaans hoor, nee, ik wilde eigenlijk heel wat anders draaien. Eh, namelijk een nummer van Perry Como, een, eh, een eh, klassiek nummer van Perry Como, For the Good Times. Don't look so sad I know it's over But life goes on And this old world Will keep on turning Let's just be glad We had some time To spend together There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your hand upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window. And make believe you love me one more time. For the good times. you'll find another And I'll be here if you should find you ever need me Don't say a word about tomorrow or forever There'll be time Eh, ja, dat zijn het zeker eh, als je deze muziek hoort. Tussen heb en vloed bij ZFM Zandvoort. En, eh, allerlei meewier hier in de studio, luisteraars. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik was zojuist even op het strand. Ik had mijn, draagbare bandrecordje mee. En ja, zo is het gekomen.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 I'll be right here. And listen. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight now. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong now. <laughs> My arms will hold you, keep you safe and warm. This just what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different. was dat met You'll Be In My Heart. Ja, luisteraars, Rob Tetro die luistert ook mee. Rob, eh, en wat heb jij een mooi verzoekje eh, ingediend. Want Angel natuurlijk van uh, Sarah McLaughlin. Ja, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Ik ga hem gauw voor je draaien. Speciaal voor Rob Tetro. Spend all your time with for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh. McLaughlin was dat met eh, Angel, zo heet het nummer oorspronkelijk. En, eh, ik draai hem speciaal voor Peter Tettero. Peter, dank voor je aanvraag, want pas eh, ja, prachtig natuurlijk... in het programma App, tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Ja, als je nou ook een verzoekje wil indienen, dan kan dat natuurlijk via Facebook. Dan moeten we even vriendjes met me worden. Mijn naam is Charles, en dat is de, de prins van Engeland, Charles... En dan Duif, Dirk, Utrecht, Lange Ei met puntjes. Dubbel Ferdinand. Dat zoekt u op Facebook. U meldt zich even aan als vriend. Dan word ik vriendjes met u. Dan eh, accepteer ik u meteen. Dan kunt u via een berichtje eh, gewoon lekker een plaat aanvragen. Moet natuurlijk wel een bellet zijn. moet een beetje een rustig nummer zijn. moet eh, in het sfeertje van het programma passen. Want op de donderdagavond tussen 10 en 12 ben ik bij u met tussen app en vloed. En ik ben al helemaal aan uw gezicht gewend. I grown accustomed to your face. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her Een to your face. Ik ben al helemaal aan jouw eh, gezicht gewend. Als het regent en de zon schijnt, dan komt hij, de regenboog. van een eh, helaas veel te vroeg overleden Eva Cassidy. Zachtjes stikt de regen op mijn aan. Nou, die ga ik niet draaien hoor, want die, is al zo uitgekoud door, eh, door op de <laughs> ijs natuurlijk. Maar het ritme van de regen, Rhythm of the Rain, sluit een beetje aan bij de regenboog van het Den Vogelberg. the only we net gedraaid, de regenboog. Eh, maar eh, dit was een nummer van eh, Dan Vogelwerk, Rhythm of the Rain. I don't want to go on without you. Ik wil gewoon niet zonder jou verder. Ik heb net al een nummer van de Searchers gedraaid, Goodbye maar my Love. Maar dit is ook zo mooi en die wil ik u toch niet onthouden vanavond. Tot 12 uur ben ik bij u met Tussen App en Vloed. wil ik niet verder. Nou luisteraars, wat nou zo mooi is... dankzij het internet en de sociale media natuurlijk... hebben we verbinding met Spanje. En eh, luisteraars van Radio Zandvoort... van ZFM Zandvoort... u krijgt een plaat aangeboden van Marius uit het verre Spanje. En Marius die, eh, heeft een buitengewoon eh, mooi nummer uitgezocht... van Rosanna Cash. En Rosanna Cash is gewoon de dochter van Johnny Cash. U moet het gewoon de hemel vertellen. Tell heaven. voor alle luisteraars. When you're like a broken bird, tell heaven Battered wings against a darkened day When you were tears. mais representeerde door Charles Vermeulen. Hij woont tegenwoordig in, eh, in Thailand. Eh, af en toe is hij in Nederland. En eh, hij maakte natuurlijk vroeger deel uit van de groep The Sandy Coast. Dat is een mooi nummer. Dat heet de Capital Punishment. Oftewel, ja, de meest ultieme straf. En dat is de doodstraf natuurlijk. Je niet meer naar de kerk hoor. Dat is niet nodig hoor. Karin Kok. Jij luistert ook mee, gezellig. Je hebt gevraagd om een eh, prachtig nummer, dus dat komt er ook zo aan hoor, voor jou. Stefan. Westlife, daar heb ik het dan over. Ik zal proberen om hem nog in dit uur voor jou te draaien. Blijf luisteren. helemaal niet oud. Terwijl ik met jou toch eh, bijzonder oud zou willen worden. Echt waar. Karin Kok. Die heeft daar ook een eh, mening over. I Wanna Grow Old With You. Nou, dat vind ik lief van je, Karin. vind ik hartstikke lief van je. Ik speciaal voor jou. Westlife. Even die mee weer wegjagen. Kom op, beesten. Daar is het nummer veel te mooi voor. Het wordt de laatste voor het eerste uur van uh, Tussen App en Vloed.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 It causes me